En dat brengt de financiële positie van de verzekeraar in gevaar. De Nederlandse bank wijst op het faillissement dit jaar van verzekeraar Ineas. De bank vreest dat andere verzekeraars zullen volgen. De afgelopen jaren zijn er veel nieuwe autoverzekeraars bijgekomen die vooral via internet goedkope producten aanbieden. Andere maatschappijen hebben daarop gereageerd met tariefdalingen. Zo is iemand van 26 nu 12% goedkoper uit dan twee jaar geleden. Na Mastercard is ook de website van creditcardmaatschappij Visa door hackers enige tijd platgelegd. Sympathisanten van Wikileaks hebben het gemunt op de bedrijven... omdat Visa en Mastercard geen zaken meer willen doen met de site. Bij de cyberaanval op Mastercard werd gebruik gemaakt van een server in Haarlem. De Nederlandse recherche is daarom een groot onderzoek begonnen naar de hackersactie. Inmiddels zijn de sites van Mastercard en Visa weer in de lucht. Volgens de bedrijven hebben de aanvallen geen gevolgen gehad voor het betalingsverkeer. Het Nederlands-Britse olieconcern Shell was diep geïnfiltreerd in de Nigeriaanse overheid. Daardoor kon het beschikken over geheime informatie. Dat blijkt uit nieuwe Amerikaanse ambtsberichten die via Wikileaks en de Britse krant The Guardian naar buiten zijn gekomen. Een van de geheimen die Shell te weten was gekomen was dat China was uitgenodigd om een pot uit te brengen op Nigeriaanse olieconcessies. De ANWB heeft voor de komende ochtend een spitsalarm afgegeven. Op basis van de weersvoorspellingen verwacht de ANWB een grote ontwrichting van het wegverkeer. Vooral in de Randstad en het midden van het land worden regen, sneeuw en gladheid verwacht. Automobilisten wordt aangeraden om thuis te werken of om het openbaar vervoer te nemen. Het is voor het eerst deze winter dat de ANWB komt met een spitsalarm, een systeem dat nu twee jaar bestaat. Dan het weer, winterse buien en 1 tot 4 graden vorst. De komende ochtend in het hele land kans op sneeuw en ijzel. Smiddags worden 2 tot 5 graden boven nul en kan er natte sneeuw of regen vallen. Dit was het en hoort.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 You told me we could still be friends. Now I know your promises were nothing but lies. Still, I am all alone. Don't understand. Where did we go? Barbara Streisand. Barbara Streisand. 40 beste hits van Europa op een rij.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 I say it's tough. I have had enough. Can you stop the cavalry? Wish I was at home for Christmas. Wish I could be dancing now in the arms of the girl I love. Mary Bradley waits at home. She's been waiting too.